uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft plek geregeld voor 25.000 Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten hadden de opdracht gekregen van de overheid om dat voor afgelopen maandag klaar te hebben. Een paar dagen later is dat dus gelukt. Er staan nu 26.000 bedden klaar. De komende weken moet er dat er nog meer worden. In Denenkamp, in Overijssel, worden Oekraïense vluchtelingen op een bijzondere plek opgevangen in het klooster. Wij zijn hier in een kamer die wordt speelkamer voor de kinderen. Want we hebben heel veel speelgoed gekregen, heel veel knuffels, kinderbedjes, campingbedjes en wat dan ook. Hier komen we in de grote eetzaal. Hier kunnen we zeker 60 mensen goed zitten. En hier wordt het eten dan verdeeld. Waarschijnlijk komen er de komende tijd nog veel meer vluchtelingen hier naartoe. Het kabinet wil daarom dat de gemeentes binnenkort plek hebben geregeld voor in totaal 50.000 mensen. Er worden nog veel huidbleekmiddelen verkocht waar schadelijke stoffen in zitten. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontdekt. De producten worden vaak gebruikt door mensen om een wittere huid te krijgen of vlekken weg te werken. Waardoor de illegale stoffen die erin kunnen zitten kan je huid blijvend beschadigd raken... of je kan schade aan je zenuwstelsel oplopen. En soms krijg je er zelfs een donkerdere huid van. De huidbleekmiddelen met die schadelijke stoffen zijn uit de schappen gehaald en vernietigd. In Eindhoven zijn zes schilderijen uit een kunstgalerie gestolen. Dat gebeurde gisteren al, maar de diefstal werd vanochtend pas ontdekt. Op veiligheidscamera's is te zien dat de dieven maar vier minuten nodig hadden om de schilderijen te stelen. In totaal zijn die tussen de 50 en 60.000 euro waard. De politie onderzoekt nog hoe het kon gebeuren. En vandaag was de eerste dag dat het mondkapje in het OV niet meer verplicht is. En dat was nog wel even wennen voor sommige reizigers. Ja, ik vind het top ja, gewoon een beetje ademen. Maar ja, je ziet het, het is vet druk. Dus het is een beetje, ja, een beetje dubbel gevoel, zeg maar. U hoeft geen mondkapje mee te oh, dragen? Oh, hoef, oh dat wist ik niet. Nee, is het nog netjes om? Ja, nu doe ik hem af. Bedankt. Het weer opnieuw volop zon en op de meeste plekken een graad of 19. Ook de komende dagen nog veel zon. Wel elke dag ietsje koeler dan de dag ervoor. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 hoofdorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring 5 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid is de vertraging een kwartier.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 Had to walk away. Dit is ZFM. Zandvoort. say yes. Marry me, marry me, say yes for the rest, the rest. I never seen forever. I never seen forever in the wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life. True love got to ring, ring, ring. Church bells let them ring, ring, ring. Angels going to sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de loop van de jaren worden er minder zedenzaken door politie en het Openbaar Ministerie binnen de afgesproken tijd behandeld. Het aantal ligt ver onder de norm, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur bij het ministerie heeft opgevraagd. Deskundigen en slachtoffers maken zich zorgen, daders worden nu minder snel gestopt. De beurs van Moskou gaat morgen weer een paar uur per dag open. Dat meldt de Russische Centrale Bank. De Russische beurs is sinds de invasie van Rusland in Oekraïne dicht... omdat de aandelenkoersen hard onderuit gingen. Niet alle aandelen van de Moskouse index zullen kunnen worden verhandeld. Onder meer aandelen Gazprom wel. En Rusland wil het EK voetbal van 2028 of 2032 organiseren. Vandaag loopt de deadline af voor aspirant-gastlanden.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 A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette. face, up up pop her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning.